Waterwalgemoed met het NOS Journaal. Bij een steekpartij in Apeldoorn is een overleed in het ziekenhuis. De politie heeft een verdachte aangehouden. De steekpartij was bij een woning. De politie heeft de identiteit van de betrokkenen nog niet bekend gemaakt. Ook over de toedracht van de steekpartij in Apeldoorn is nog niets duidelijk. Noord-Korea is volgens de Amerikaanse president Trump bereid afstand te doen van zijn kernwapens. Trump zei dat na afloop van een overleg met een Noord-Koreaanse delegatie in het Witte Huis. De president bevestigde vermoedens dat de top met Kim Jong-un op 12 juni in Singapore toch doorgaat, ondanks een eerdere annulering. Trump ziet de historische top als het begin van een proces. De FIFA heeft de mogelijke gastlanden voor het WK in 2026 goedgekeurd. inspecteurs zijn langs geweest bij kandidaat Marokko en bij de VS, Canada en Mexico... die zich gezamenlijk kandidaat hebben gesteld. Volgens de Wereldvoetbalbond voldoen alle landen aan de minimumeisen. Wel vinden de inspecteurs dat de stadions, accommodaties en het transport in Marokko beter kunnen. Op 13 juni wordt bepaald waar het WK in 2026 wordt gehouden. Dat gebeurt voor het eerst in een openbare stemming met alle nationale bonden om corruptie te voorkomen. In de Grote Kerk van Vlaardingen is de oudste stoel van Nederland onthuld. Een meubelstuk uit de 12e eeuw dat in 2013 werd opgegraven in Schiedam. De stoel was waarschijnlijk van een belangrijk persoon, bijvoorbeeld een graaf. Gewone mensen hadden in die tijd geen stoelen. De oudste stoel van Nederland is vanaf komende week te bezichtigen in het Museum Vlaardingen. Er komt ook een replica naast te staan waar bezoekers op mogen zitten. Het weer plaatselijk kan het veel regenen, maar in de loop van de nacht trekken de buien weg of ze lossen op. De minima liggen rond de 15 graden.